We're not like those other stations that just fill their time with meaningless jargon that means nothing while you sit listening to that meaningless jargon. Or are we? Chris Nijsmans. Victoria Theven. Nu op Radio 501. De Chris en Vicky Friday Show. allemaal in mijn zak zitten. Van me, van me, van mijn skinny jeans. Wat denk je? Ik ben het. Die jongen die lijkt op die foto's in het blad met zijn haar zo en zijn sterke blijf op je eigen Radio 5 lane. You're Never Letting Go. En een hele goede avond. Goedenavond. Welkom bij de Chris en Vicky Friday Show. Dat wil ik net zeggen. En eh, ja, jij was natuurlijk nog jarig. Ja. En dat was ik helemaal vergeten. Oh, sorry, sorry, sorry. Nou, 7 januari. Hoe jong ben je geworden? Ik ehm, ben 21 jaar nu. Eh. ja, kijk. Dus, eh, ja, maar je hebt het ruimschoots goed gemaakt eh, met een heerlijk diner eh, zo eh, ja, toch? in de Radio 5 Leenkeuken. Dat moet ook dan wel even gezegd worden. <laughs> dank je, dank je. Straks nog verzoekjes kun je indienen natuurlijk. Ja. At Radio 5 Leen kun je ze twitteren, at Chris Thijsmans of at Vicky Ja, opmerkelijk nieuws komt eigenlijk nog langs. Zeker. En de verjaardagen. Ook. Want er zijn natuurlijk meer mensen eh, jarig, ook eh, onder onze collega's. Ja, inderdaad, inderdaad. En eh, een van die mensen die jarig was, had wel een hele vlammende verjaardag. Maar goed, daar hoor je straks nog veel meer over. Eerst Carol Emerald en Dead Man. plaat van Foster the People. Je I Would Do Anything For You. En zo is het maar net. Is toch wel lief van je. Ja, zo ben ik. Zo ben ik. Opmerkelijk nieuws dan. Inderdaad, want eh, ja, ik heb wat leuks gevonden. Want in Ballarat, eh, dat is in Australië, is een amateurgoudzoeker uh, eh, een, een, enorme goudklomp heeft hij opgegraven. En de klomp weegt 5,5 kilogram en is naar schatting ruim 235.000 euro waard. Dat is een leuk klompie. Ja, de man vond een eh, brok edelmetaal in de buurt van Balrad en eh, in het zuiden van Australië. Mhm. Hij liep daar rond met een metaaldetector en kennis staan perplex van de vondst. De eigenaar van de goudzaak in Balrad noemt de klomp een van de belangrijkste vondsten in het gebied in de 20 jaar dat hij in het vak zit. Nou, de identiteit van de gelukkige vinden is niet bekendgemaakt. En uh, nou ja, dus dat, ja. Nou, het is wel een leuke fonds om dit zo eventjes uh, on the sides tegen te komen. Dat dan wel. Zo, voor de bij zo. Zoals granaatschijven of muntjes of eh, ringen. Maar dan vind ik dit ook wel leuk om, eh, om te vinden. Ja, dit is dit toch een stuk leuker. Ja. Wat ook wel ja, toch, ja, leuk, bijzonder is vooral, is de, ja, het verhaal van de 21-jarige Amy Jones die een jurkje te kopen eh, aanbood op eBay. Nou ja, goed, dat is niet zo'n eh, niet zo'n gek verhaal op zich. Nee. Maar het is wel echt een supergroot internethit geworden. De Engelsen plaatsen namelijk een foto van de jurk, maar in de reflectie van een spiegel is zij zelf te zien. Op zich ook nog niet zo heel erg raar. Maar ze draagt daarop alleen een BH. Nou ja, dat kan. Dus al snel hadden de eBay-bezoekers eh, door doordat een naaktfoto ja, bij de advertentie stond... en deelden dat vervolgens met de hashtag eBay Yellow Skater op Twitter... En ja, dat, eh, de, Britse tablet Daily Mail. De foto ging als een lopend vuurtje over de social media. En ja, toen eBay daar lucht van kreeg, verwijderden ze de, deze pagina eh, nog voordat het jurkje verkocht is. Eh, dat deden ze omdat ja, de biedingen die, ja, vonden ze niet reëel. Oh de bieding begonnen bij 15,99 Engelse ponden. Mm Vind ik een mooi bedrag voor een eh, geel jurkje. Ja. Maar na 130 biedingen was de prijs opgelopen tot meer dan 153.000 pond. Nou. Dat een omgerekende 184.000 euro is. Ik zou zeggen, verkopen die handel. Ik zou dat jurkje ook heel snel uitdragen. Maar goed, ja, maar dan, daar dan dat je in je BH eh, staat. Ja, een stokje, stokje voor gestoken. Vind ik wel sneu voor de meisje eigenlijk. Dat dan weer wel. Misschien moeten wij ook een klompje gaan sturen. Ja, dat wel. Dit is Steed and Heavy Heart van hun album A Curious Case of Countless Clues. that cries for more. I can't stay in, I can't go out. cries for more. Chris Nijsmans, Victoria Thewe. De Chris en Vicky Friday Show. Geen feest waar ik nooit ben geweest Nederlands bodem Jordan de Kick. En even voor altijd. En zometeen Barbara Breedijk ook een meisje. Laat me niet langs een dansbal glijden. Grote kans dat ik kom te overlijden. Telefonische verkoop is niks voor mij. Kan mijn cd niet slijten, dus laat staan iets over de telefoon. Undercover. meisje. Het Radio 501 weekend weerbericht. Want onder het invloed van een hoge drukgebied eh, boven Scandinavië staat er komende dagen een stevige oostenwind. Waardoor het eh, niet alleen eh, grijs, maar ook nog eens gure winterweer gaat worden. Top, ja, op zondag en maandag gaat er dan wel weer op verschillende plaatsen wat sneeuw vallen. Oh, leuk! Goed, ik denk daar iets anders over. Maar ja, het blijft ook wel komende week nog vriezen. Waardoor er dus, ja, misschien wel kans is op een een natuurtocht eh, ijs, eh, zeg maar, eh, hier in Horen door de grachten. Dat zou wel lachen zijn. Ja. Lekker borreltje erbij. Zolang het niet sneeuwt, Ziek. kan het ook nog echt top ijs worden trouwens. <laughs> dat is altijd wel jammer. <laughs> Ik kan niet zitten. Ik kan niet. Uh, yeah. Hey, Pik dus start die hier de gek. Let's go Zie als ik trok kon in de tijd Dan had ik niet zo bescheiden Ging ik gewoon naar school en kwam ik op dan op tijd Deed ik beter mijn best Werkte ik wel mee in plaats van geschorst Dan worden elke week Dus zette ik even door Gaf ik de niet op Had ik toen niets bereikt Dan was mijn moeder nu trots Maakte mijn eerste track Zou ik doen net zo Ging ik naar mijn eerste jiggy En liet ik gevoelens los Als ik druk kon in de tijd Zit ik vaker in de klas Als ik het zo bekijk kwam het later wel verpas Als ik terug kon in de tijd Zou ik praten met mijn man Zo zou ik ervoor zorgen dat mijn vader ervoor wat ik over de spijt. Van Want als we terug kon in de tijd, ja dan was alles nu flex Als ik denk aan al die dagen Dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine Tijdmachine, maar die heb ik niet Dus zal ik mij gedragen En zal ik blijven sparen Sparen voor een tijdmachine Als ik terug kon in de tijd, dan was je nu hier bij mij dan was ik niet meer alleen had ik beter geluisterd naar de dingen die je zei En dingen die ik doe, moet zetten ik dan omzij Dan waren we naar de stad, waren we naar de film Maar zou ik je elke dag bellen, vragen om te chillen Zou ik je vaker vragen, vragen wat je zou willen Dan was ik niet vaak weg, nee dan zaten we vaker binnen Had ik in je vertrouwd, had ik in je geloofd Had ik van je gehouden, dan had ik het je beloofd Had ik je in mijn armen, had ik je om mijn schoot Had ik een tweede kans, dan had ik het niet verkloot Als ik terug kon in de tijd, had ik dingen niet gezegd nieuwe harder ging ik liever uit de weg Yes, en alles wat ik over heb is pijn Want als ik terug kon in de tijd was je nu niet meer mijn ex Als ik denk aan al die dagen Dat ik mij zo heb misdragen Dan denk ik, had ik maar een tijdmachine Tijdmachine, maar die heb ik niet Dus zal ik mij gedragen En zal ik blijven sparen, sparen terug in de tijd Was ik precies hetzelfde, was ik een probleem en niemand die kon me helpen Als ik terug kon in de tijd Zet ik vanaf mijn elfde op als nog schoon Maar zal het best wel niet werken Als ik terug kon in de tijd Was ik zeker de ergste, was ik die jongen Waar iedereen zich aan zou gaan ergeren Als ik terug kon in de tijd Zou ik me niet beperken, zou ik me laten gaan En zouden jullie wel merken dat ik niet zou veranderen Hoe het allemaal ging Had ik het aan machine, China, dan zat ik een nieuwe lin. Homie, dat was ik weg, homie, dan zou ik gaan Dan deed ik die dingen erger ik al had gedaan, homie, ik was niet normaal. Al vanaf het begin heb ik alleen maar slijmen wat iedereen van me vindt. Als ik toch gewoon in de tijd, dat het allemaal geen zin, want als ik terug kon in de tijd, was ik hetzelfde kind. Yeah. Als ik denk aan al die dagen, dat ik mij zo heb misdragen, dan denk ik, had ik maar een tijdmachine, tijdmachine, maar die heb ik niet. Dus zal ik mij gedragen en zal ik blijven sparen, sparen voor machine Als ik terug gewoon in de tijd Als ik terug gewoon in de tijd Michael Kiwanuka en Always Waiting. En daarmee komen wij aan... Eh, Bij de? Verjaardagen. Maar ja, ik ben gewoon mijn muziekje kwijt. Nou, ik zit op je te wachten. ja hoor, daar is Ja, ik oh. heb hem. Ja, hij is weer eh, terecht. Gelukkig. Wie was er jarig deze week? Wie was er jarig deze week? Nou ja, afgelopen week was Adriaan jarig. Dat is onze. Eh, eh, eh, ja, Classic Master. Classic Master, iedere collega. Zondag, iedere zondag tussen 12 en 2 is hij te horen. En, ja, en Chris natuurlijk is jarig geweest 7 januari. ja. zaterdag 12 januari, Rob Zombie. Hij is de zanger, schrijver en regisseur van de metalband band White Zombie. En hij is 48 jaar geworden. Melanie Jane Chris Holm 39 jaar. En zij is een van de eh, eh, meiden van de meidengroep Spice Girls. Zij is 39 geworden. Pixie Lot, geboren als Victoria. Lot, 22 jaar geworden. En is eh, Engelse zangeres, singer, songwriter en actrice. Maandag 14 januari LL Cool, zo, LL cool J. Hij is 45 jaar geworden. Dave Grohl, 44 jaar is Amerikaanse muzikant die bekend verwierf als drummer van de band Nirvana en als voorman van de Foo Fighters. Anthony Caleb, Followill, 31 jaar geworden en hij is een van de leden van de Kings eh, of eh, Leon. En hij is 31 jaar geworden is 15 januari Armando Christian Perez, 32 jaar geworden. En hij is ook wel bekend onder de naam Pitbull. Sonny John Moore deze jaar, eh, dag ook jaren, 25 jaar. En ook wel bekend als Skrillex. En ja, een Amerikaanse electro house dubstep producer uit Los Angeles. En voormalig frontman van From First to Last. En dat waren ze nu eventjes voor het eerste uur, Chris. Nou, top. Gaan we iets draaien van eh, L Cool J in ieder geval. Eh, je hoort straks ook nog wel wat van Pitbull. Gaan even een dansje maken. En nog wat voor uh, Adriaan. Ook nog? En ja, laten we dan Skrillex ook maar draaien. Oh, oh, oh, Baby than Chanel. Says she loved Tupac but hates him LL. Seen her at the bar with anklets and toe rings. She could take a prince, turn him into a king. I was looking at her in the limelight, pearly white. Said a man get paper but he don't live right. All these emotions flowing inside the club. Do you really want a thug or do you want love? She get the paper when it's time to get on. She keep these clowns thinking like Chappaquiddick. Honey smoke, make you click, feel it in their throat. No joke. All these love letters they wrote out. Behind every player is a true player. Bounce you up out of there, push a jack back, taste the choice. Have it nice and moist, or play paper games and floss the Rolls Royce. Something like a phenomenon, something like a phenomenon, uh-huh. something like a phenomenon, yeah. something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon, something like a phenomenon king of seduction, copper suction. Now she with a cat that work construction. I wanna starve her with the paper, abuse of mine a new lover when you know it's on That's off top. Lap dances got to stop. You play out your chick cause your game is hot. I did it too. Italian ice, my whole crew. He's banging on my chest till I'm black and blue. We beefing, yelling on the in by six. You reaching. Then I heard the cordless click. Now you club hopping. Keep the crystal popping. Use my chips and take the next man shopping. Hell no and every time. That's why I love you. Mommy, you run your mouth. Throw your legs over the bed, baby, work me out. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. up, but played it just right. Mommy, I was full blown, my game was airtight. I needed to switch up and get it in gear. It's a whole new movie, uh, world premiere. Yeah, keep it jingling, no more mingling. A brand new year, me and you could bring it. I was sick and tired of the freaking night to morn. Boning in the mirror with my Cubans on. Let bygones be bygones, no more games. Hope all the chicken heads go up in flames. Now we in the brand new mansion with the lake in back. You got it all figured out, mommy, I like that. Collect chips, his and her whips. The waste a quarter mil on clothes are sick, but you worth it. Play girl, it's real in the field. Say what you want, but keep your lips sealed. Something like a phenomenon. Uh-huh. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Yeah. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon. Something like a phenomenon something like a something like a something like a something like a something like a something like a something like a something like a phenomenon, something like a phenomenon. specimen van Pitbull featuring Jennifer Lopez. En heel toepasselijk heet dan ook Dance Again. En speciaal voor Adriaan. Ja, een kwaliteitsplaat. Dat dan weer wel. Een oldie, een classic. The final countdown. It's Europe. Oh. This is Matt from Down Under. You're listening to my favourite radio station, Radio 501. Warning this sound system can cause serious hearing damage. Do not put your head inside the speakers. Ja, en die had een eh, behoorlijk vlammende verjaardag overigens. Ja, vertel eens. Ja, die heeft zijn eigen haar in de fik gestoken bij het uitblazen van zijn kaarsjes. En dat tijdens een optreden. Echt hilarisch. Die dacht ik doe Michael Jackson even na. Ja, ja, ja. ja ik heb eh, zojuist ook voor het eerst, uh, eh, moet ik heel dan de beelden van Michael Jackson's ja. ongeluk. Ongelukje gezien inderdaad. Ja, dat was inderdaad ook niet heel verstandig. Maar ja, hij kwam er toch wel beter vanaf dan, uh, dan, dan Skrillex. De plaats voor je hoofd. Dit is deze week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 心情，心情，这个心情，心情情。 Longfonds wordt in januari Longfonds. We strijden tegen longziekte en willen gezonde longen gezond houden. Wilt u weten hoe gezond uw longen zijn? Doe dan de test op astmafonds.nl. Dan ziet u meteen of u risico loopt op de longziekte COPD. Ga nu naar astmafonds.nl. Vliegen wordt een ontdekkingsreis in pure luxe in first en business class van de Emirates A380. Maak gebruik van de gratis privéchauffeurservice. Daarna kunt u ontspannen in de onboard lounge en first class shower spa. Vlieg al naar Dubai vanaf 2645 euro in business class. Bekijk alle bestemmingen, tarieven en voorwaarden op emirates.nl of bij uw reisbureau en boek direct. Fly Emirates. Hello tomorrow. Niet roken. Verstandig zonnen. Voldoende bewegen. Gezond eten. Op je gewicht letten. Matig met alcohol. Zo wordt je lijf sterker tegen kanker. Een kleine aanpassing in je leefstijl kan al helpen. Wat doe jij om de kans op kanker te verkleinen? Check het op kwfkankerbestrijding.nl. KWF Kankerbestrijding. Samen voorop in de strijd. Als jij echt denkt te weten wat er allemaal op hiphopgebied te vinden is, dan heb je het mis. TV Stijl is de hiphopgoeroe van jouw Radio 501. Op donderdagavond luister jij naar Geluid uit de Bunker. Vanaf 10 uur word jij op de hoogte gehouden van de nieuwste tracks en videoclips. Live extra vanuit de studio laat je horen wat voor talent er allemaal rondloopt. GB Stijl, geluid uit de bunker. Elke donderdagavond van 10 tot middernacht op jouw Radio 501. Bij Stichting AAP vangen ze steeds meer apen op die dringend onze hulp nodig hebben. Grote apen, kleine apen, babyaapjes. Maar zelfs voor het allerkleinste aapje is de opvang te klein geworden. Bouw daarom mee aan het nieuwe apenhuis van Stichting AAP. Ga naar aap.nl en doneer uw airmiles aan AAP. toch over klassiekers hebben. Pearl Jam en Alive. Tot aan het gaatje. Zo. Zo, en welkom in de tweede uur. Ja, daar zijn we dan. Ja. Het heeft even geduurd, maar... Eh, maar dan heb je ook een letter. heeft het geduurd. Hè. Eh. Inderdaad. En in de tweede uur hebben we natuurlijk eh, weer plek voor suggesties. Zeker weten. Dat kan op eh, radio 5 Leen, Chris of at Vicky Je kan het ook mailen naar uh, 5 leennl of je kan alles kwijt. Op de Babbelbox. Ja, zeker En dat is ook gedaan. Eh. Oh, wat dan? Wat is er allemaal eh, voorbij gekomen op de Babbelbox? voornamelijk Slayer. Oh, van wie? Nee, Slayer, dat is de band. Ja, oké. maar wie heeft die oh, gevraagd? Oh, ook niet meer. Dat waren... moet ik even zoeken. Sphinx. Oh, Sphinx. Ja. Ja. Dus, nou, eh, nou ja, goed. Ik zou zeggen, Slayer, it is. Ja, Dat was een heftig binnenkomertje. Lekker. En nu een eh, blokje opmerkelijk nieuws. Ja, want een winnaar van het Ballywig Bass eh, Club Open Fish toernooi... Eh, ja, blijkt een, zijn winnende baars te hebben gestolen uit een aquarium op kana ja, Kanaaleiland. Matthew Clark won het toernooi met een baars van 5,9 kilo en kreeg ervoor een cheque van bijna 1000 euro. Maar er was al heel snel twijfel aan zijn zegen. Eh, Shane Bentley, eh, ja, een van de deelnemers van het toernooi, dacht namelijk de winnende vis wel ergens anders te hebben gezien. Want, eh, ja, zoals hij zelf vertelt, mijn vrouw en ik bezochten onlangs een aquarium in, in, in Guernsey. En ja, in een van de tanks hebben we toch echt deze winnende waars gezien. Dat bleek uiteindelijk waar te zijn. En dat was te herkennen omdat de vis ja, uitgesproken vlekken op zijn kop had. Jeetje. Ja, dat is ik denk dat zijn prijs wel eens afgenomen. Het staat er niet bij, dat is wel een beetje jammer, maar... Ja. Ja, jeetje. Ik vind het wel handig ook. Ja, en uh, ja, is in, eh, eh, in het Amerikaanse Portland een vrouw met veel moeite tussen twee muren vandaan gehaald. ze heeft urenlang in een ruimte van 20 centimeter breed vastgezeten naar een val. Ja, de brandweer wist de, de vrouw na vier uur te bevrijden. En daarvoor hadden ze onder andere een luchtzak en een soort glijmiddel nodig. De vrouw werd eh, uiteindelijk bevrijd met een betonzaag. Ooggetuigen zagen de vrouw roken op het dak van het gebouw. Eh, vlak voor eh, ze tussen de muren kwam vast te zitten. En volgens de brandweerman Richard Chapman is ze gevallen. Ja, met een draagbaar koffertje werd de vrouw warm gehouden. Terwijl brandweermannen een luchtzak tussen de muren plaatsen om ruiten te maken. En ja, ze bleef dus wel vrolijk. Dat dan weer wel. Oké. En ja, ze werd uiteindelijk bevrijd nadat er, nadat er een groot gat in de buitenste muur werd gezaagd. En de vrouw kroop tussen de muren door, dankzij het glibberig goedje dat de brandweer ertussen had laten lopen. Nou, ze was erg opgelucht, vertelt Chapman bij de zender. Dat dan weer wel. En eh, net voordat ze een ambulance inging, kreeg ze nog een dikke vette knuffel. Ah, maar hoe val je tussen twee muren? Dat, ja. nou ja. Eh, hoe doe je dat? ze rookte dus een sigaretje en eh, viel dus eh, eh, ja, van het dak, van het gebouw. Ja, apart verhaal. Ja, dat mag je best zeggen, ja. Muziek? Ja, ik heb uh, Skunk Week. S-I-M?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 now, now, rocking with Will I Am and Britney, bitch. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. It goes on and on and on and on when me and you party together. I wish this night would last forever. Cause I was feeling Britney Spears en I Am. Duidelijk. Waar zijn mijn muziek? Ah, dankjewel. Oh jee, chaos. Top. <laughs> Maakt niet uit. Komt goed. <laughs> Onder invloed van een hoogdrukgebied boven Scandinavië, Scandinavië staat de komende dagen een stevige oostenwind. Waardoor het naast grijs ook nog eens heel erg guur weer gaat worden. Op zondag en maandag valt er op verschillende plaatsen dan nog wat sneeuw. En dan blijft het grote deel van de week stevig doorvriezen. Help. Waarmee? Ja, die kou. Oh, ik denk, <laughs> ik heb hulp nodig. Nee, nee. Ja, op zich, maar dit is wel op te kleden. Ik vind het op zich beter dan regen. Ja, dat dan weer wel. Persoonlijk. Klein beetje. Two switches. Spin Doctors. geloof ik. Eh, toch? Ja, dat klopt. Nou, mooi. We laten er even uitzingen. was overigens de nummer 1 op dit. Eh. Wie was er jarig deze week? Wie was er jarig deze week? Woensdag 16 januari zou eigenlijk Alia jarig zijn geweest. Ze is helaas niet ouder geworden dan 22 jaar. Ze is omgekomen in een eh, vliegtuigongeluk. Helaas. Helen Folisade Adou. Nou, ook wel bekend als Sade. Zij is 54 jaar geworden deze dag. Donderdag 17 januari, Kid Rock. 42 jaar geworden. En 17 januari is ook Kelvin Harris jarig. 29 jaar is deze goede man geworden. Vrijdag 18 januari, vandaag door. Dus Vandaag dus Samantha Mumba, 30 jaar, is een eerste popzangeres en actrice. En Jonathan Houseman Davis, 42 jaar, is een Amerikaanse muzikus en een liedzanger en frontman van de metalband Korn. En ik zou zeggen, we gaan even luisteren hè. Sade. Kid Rock, All Summer Long. Wat overigens de derde single was van het album Rock'n'Roll Jesus. En dat was dan weer het negende studioalbum van Kid Rock. Door met iets totaal anders. Iets met elektronische dancemuziek. Of het is meer hardstyle geloof ik. In ieder geval ja. en een Cannonball. you got when the motherfucking eigenlijk in de tweede uur. Doodse stilte dit. Nou, dat kun je eh. best zeggen. Showtack Cannonball op jouw eigen Radio 5 lijn. Straks On The Rocks met niemand minder dan Arwin Dominga. Ja, eh, en die heeft hij eh, op bezoek eigenlijk. Ja, Andy. Ja, Andy, hoi. Allemaal, allemaal, allemaal, bekende mensen in de studio. Het is één groot feest. Straks zit dat allemaal van 8 tot 10 op je eigen Radio 5 lijn. Ons hoor je volgende week weer tussen 6 en 8. Inderdaad, ik heb er zin in. Het is een, natuurlijk heel vlug gegaan. Ik zou zeggen, fijn weekend. En tot Volgende week.